Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse autofabrikant General Motors wil volgend jaar vijf fabrieken sluiten. Vier in Amerika en één in Canada. In totaal dreigen 14.000 mensen hun baan te verliezen. Een kwart daarvan zijn managersfuncties. De producent van onder meer Chevrolet en Cadillac... zegt zich meer te willen richten op zelfrijdende en elektrische auto's. Het besluit van General Motors is een tegenslag voor president Trump... die juist wil dat er meer banen komen in de Amerikaanse auto-industrie. Ook de VS en de NAVO hebben hun afkering uitgesproken... over het Russisch militaire optreden van eergisteren. De VS sprak in de VN-veiligheidsraad van een schending van het internationale recht. NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg riep de Russen op... om de schepen en hun bemanning onmiddellijk te laten gaan. Rusland enterde eergisteren drie Oekraïense marineschepen... en nam de bemanning mee. ABN AMRO en ING lenen nog altijd onverminderd veel aan fossiele energiebedrijven. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Eerlijke Bank en Verzekeringswijzer. Duurzame energiebedrijven kregen maar bijna 2,5 miljard. Fossiele energiebedrijven 11,5 miljard. ABN en ING zeggen dat de cijfers een vertekend beeld geven. En VVD-Kamerlid Voort van Oosten wordt voorgedragen als de nieuwe burgemeester van Nissewaard. De grootste plaats in die fusiegemeente is Spijkenisse. Van Oosten zat sinds 2012 in de Tweede Kamer... en is onder meer voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Europese Zaken...